Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als er een nieuwe... Dat blijkt uit een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. Een nieuwe bankencrisis is een van de drie scenario's die in de brief is doorgerekend. Bij een wereldwijde economische crisis kan de staatsschuld zelfs tot boven de 90% oplopen. Maar dan nog doet Nederland het beter dan andere landen. De Kamer had gevraagd om een brief met daarin de doorrekening van mogelijke oplossingen voor de Griekse schuldencrisis, zoals doorgaan met steun geven of aansturen op een faillissement. Die scenario's worden in de brief van de jager niet beschreven. Wel kunnen de fracties daarover in een vertrouwelijk gesprek meer informatie krijgen. De ministers van Financiën hebben op hun top in Polen afgesproken cijfers over een mogelijk Grieks faillissement niet openbaar te maken. De vroegere IRA-leider Martin McGuinness wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Ierland. Hij is nu vicepremier van Noord-Ierland. McGuinness werd in 1973 in Ierland tot een half jaar cel veroordeeld vanwege het bezit van 100 kilo explosieven. Later zwoer hij terreur af en zette hij zich in voor een politieke oplossing. NAC heeft voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd gewonnen. In Nijmegen werd de uitwedstrijd tegen NEC met 2-1 gewonnen. Alleen VVV Venlo en Excelsior zijn dit seizoen nu nog zonder zegen. Het weer vannacht overwegend droog, minima rond 12 graden. Overdag veel bewolking en vanuit het westen buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden.